met het Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn niet open over de e in rekening worden gebracht aan bewoners. Blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder een deel van de ruim 2000 instellingen in Nederland. Bejaardenhuizen mogen extra geld vragen voor bijvoorbeeld het doen van de was of het maken van een wandeling met een begeleider. De instellingen geven daar lang niet altijd informatie over, terwijl dat wel verplicht is. En ook zitten er grote verschillen in de tarieven. Zo liepen de kosten voor het merken van kleding bij de onderzochte instellingen uiteen van 20 tot 145 euro. De onderhandelingen tussen VVD en PvdA over een nieuwe regering verlopen soepel, zegt informateur Kamp. Ze hebben volgens hem nog niet één keer vastgezeten. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. De onderhandelaars van VVD en PvdA praten nu bijna twee weken met elkaar. De VN-veiligheidsraad heeft de mortieraanval van Syrië op een Turkse grensstad in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf burgers om het leven. Volgens Syrië is er sprake van een tragisch ongeluk. In de verklaring schrijft de Veiligheidsraad dat zulke schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen. De abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves heeft afgelopen nacht de territoriale wateren van Marokko verlaten. De Marokkaanse marine begeleidde de boot. Het schip meerde deze week aan in de haven van Marina Schmier als plezierjacht. Om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Gisteren werden de spandoeken van Women on Waves op de boot opgehangen. En Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land. In de eerste helft van het jaar werden er zo'n 1,8 miljoen boekingen gedaan. 10% meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat hotels met meer aanbiedingen komen. En ook de opkomst van veiling- en kortingsites voor hotels speelt een rol. Vooral stedentrips zijn populair. Weer dan nog, in de ochtend regen, later vanuit het westen wordt het wat droger. Staat een stevige zuidwestenwind. Middagtemperatuur tussen 14 graden in Groningen en een graad of 18 in Limburg en Zeeland. Dit was het.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 Everybody's going to get in the act. Mm -hmm. All right, coming up. I wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked Ella Fitzgerald met The Lady is a Tramp, waarin zij uitgebreid sprak over het voedsel van Mr. Kelly's en ook Frank Sinatra nog even aanraakte. Mr. Kelly's, dat is de nachtclub waar dit album is opgenomen. Het is een live album uit 1958 met twee cd's, ehm, waarin Ella drie weken lang heeft opgetreden en... Ehm, ja, onder andere dus deze cd's heeft opgenomen. Ze refereerde al even aan Frank Sinatra. Nou, wat leuk is dat ik ook een live album van Frank Sinatra tegenkwam, At the Sands in Las Vegas. Opgenomen in 1966 met het Count Basie Orkest. En waar Frank Sinatra ook de Lady is a Tramp zingt. En daar gaat u nu naar luisteren. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls will not dish the dirt with the rest of those girls. And that's why this chick is a tramp. She loves the free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Doesn't like California. It's cold and it's damp that's why the lady is a tramp. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at eight. She adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. game with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. She loves the free, fine, wild, knocked out, cool you say geluisterd naar Dakota Staten en de Many Album Big Band. Het nummer was Crimea River. Dakota Staten, een Amerikaanse jazzzangeres die eh, heel erg bekend is geworden door haar album The Late Late Night Show. Ik heb daar al eerder wat nummers van gedraaid. Ehm, maar ik kwam dit album tegen en dat was ook eigenlijk heel erg goed. Daarom nog een nummer van dit eh, album. En dat nummer wat we gaan draaien, dat heet Heartbreak. geluisterd naar Dakota Staten en de Many album Big Band met het nummer Heartbreak. Het volgende nummer is eh, even iets anders. Het is van Abby Lincoln met Hank Jones van het album When There Is Love 1994 opgenomen. Het nummer wat we gaan draaien heet The Nearness of You. Het is onder andere geschreven door Duke Ellington. and forget. It's just and I geluisterd naar Diane Reeves van het album Music for Lovers uit 2007. Draaide ik het nummer You Taught My Heart to Sing. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Nina Simone met The Working Song. been convicted of crime hold it steady right there restored sweet honey baby Gonna break this chain off the rung I'm gonna lay down somewhere shady Lord, it show is hot in the sun Hold it steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it Been working, mm-hmm, working But I still got so terribly far to go out here on a chain. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. sunshine. heeft geluisterd naar Nancy Wilson met uh, Ain't No Sunshine. Het nummer van Bill Withers. Het eh, nummer is opgenomen eh, op het album Kaleidoscope uit 1971. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van een, van een man. Er zijn namelijk naast veel vrouwelijke zangeres ook veel mannen die jazz zingen. En dit jaar is er een heel groot talent opgestaan. Die heet Michael Kiwanuka. Het album wat hij gemaakt heeft heet Home Again. Hij heeft in, eh, dit jaar heeft hij eh, de Sound Off gewonnen, een eh, prestigieuze wedstrijd van de BBC. Het nummer wat we gaan draaien heet Bones. love can be to a blossom covered lane in the night. Michael Kiwanuku heeft u geluisterd naar Greg Reporter Van het album Water uit 2010 draaide ik nummer Skylark. Ook Greg Reporter is een groot talent waar we nog veel van gaan horen. Hij heeft in 2011 een Grammy-nominatie gekregen. En hij heeft onder andere dit jaar op Noordse Jazz Festival gaan staan. Volgende nummer is uh, weer iets anders. Sabrina Stark, Nederlandse uh, zangeres van Surinaamse afkomst. Heeft een aantal eh, vooruitstrevende albums gemaakt. Heeft een contract getekend met Blue Note om een aantal albums uit te brengen. En het nummer wat ik ga draaien is Sunny Days van het album Bags and Suitcases uit 2010. nobody's really trying to you by. chasing our dreams. geluisterd naar Denise Jenna, een Heartful Music. Pardon? Een Heartful Music uit 1993. Het nummer wat ik draaide was Something in Blue. Ik las onlangs een artikel dat eh, Denise Jenna eigenlijk geen muziek meer maakt omdat haar contract met Blue Note eh, is opgezegd. De muziek die ze gemaakt heeft was niet commercieel genoeg. Er is nu een best-of album verschenen. Ehm, commercieel of niet, eh, ze maar heeft in ieder geval prachtige muziek gemaakt. En daarom eh, zeker de moeite waard om eh, zo af en toe eens te draaien. tweede uur van CFM Jazz zit er bijna op. Ehm, we hebben nog één nummertje voor u om het af te sluiten. Het nummertje is van Etta James. En het nummer wat we gaan draaien is Sunday Kind of... Sunday Kind of Love.